Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Presidentskandidaat Donald Trump gaat weer campagnebijeenkomsten houden in de open lucht... maar dan wel achter kogelvrij glas. De Secret Service, die Trump beveiligt, is met dat voorstel akkoord gegaan... meldt de Washington Post. Vorige maand werd Trump tijdens een bijeenkomst beschoten. Sindsdien heeft hij geen outdoor rallies meer gedaan. Tientallen Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaanoever Palestijnse huizen in brand gestoken. Daarbij zouden een dode en een gewonde zijn gevallen. Premier Netanyahu heeft de aanval scherp veroordeeld, net als de ultrarechtse minister Smotrich, zelf een kolonist, die eerder zulke aanvallen goedkeurde. De onderhandelingen in Qatar over de Gazastrook gaan vandaag verder. Dat hebben Amerikaanse en Qatarese functionarissen gezegd. De gesprekken zouden gisteren constructief zijn verlopen, maar een doorbraak is er nog niet. Inwoners van het Duitse stadje Mergenich bij Keulen hebben het advies gekregen geen kraanwater te drinken. Een hek van een drinkwaterreservoir blijkt te zijn doorgeknipt, net als woensdag bij een militaire basis in Keulen. Daar werden medewerkers ziek. Onderzocht wordt of het water in Mergenich moedwillig is vervuild. De Utrechtse politie is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere fietsers heeft belaagd. Hij heeft het vooral gemunt op fietsers die s'nachts alleen rijden, zoals eerder deze week een vrouw van 19. De politie heeft een verdachte in beeld en heeft een foto verspreid. Volgens de Telegraaf gaat het om een voormalige TBS'er. Ajax is door naar de play-off voor de Europa League. De Amsterdammers wonnen in de derde voorronde na 34 strafschoppen van Panathinaikos. De eindstand was 13-12. Als Ajax de play-off tegen het Poolse Jagiellonia wint... gaan de Amsterdammers door in de Europa League.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 digital world. Rather try to understand all the powers that rule this land. The same as Jay's big, but his boss. Kate Moss can't find a job in a world of postmodern fads. bent de overal. overal. Mietje, jubelen door het al De lente brengt overal.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 De onderhandelingen in Qatar over de Gazastrook gaan vandaag verder. De gesprekken zouden gisteren constructief zijn verlopen, maar een doorbraak is er nog niet. Ajax is door naar de play-offs voor de Europa League. De Amsterdammers wonnen in de derde voorronde na 34 strafschoppen van Panathinaikos. De play-off tegen het Poolse Jagiellonia bepaalt of Ajax verder gaat in de Europa League of de Conference League. Het weer. Het wordt een overwegend grijze en vaak regenachtige dag... met later vanuit het noordwesten ook wat zon. En het wordt 19 tot 24 graden.